Nu kijkt een welstandscommissie bijvoorbeeld of bouwplannen passen in de bestaande omgeving. Op de Waal bij Doornenburg in Gelderland kunnen door een aanvaring zo'n 100 schepen niet verder varen. Vanmiddag botsten in dichte mist twee schepen frontaal op elkaar. De opvarenden bleven ongedeerd. Het gaat om een leeg vierbaks duwstel en een binnenvaartschip met kolen. Geprobeerd wordt de schepen uit elkaar te halen, zodat het scheepvaartverkeer op de Waal weer op gang kan komen.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 you. Het net naar Body and Mind Music nummer 2 in Selection of Oriades Best. Zo laat zich dit het eh, beste omschrijven. We gaan nu met een ander label eh, verder. Nothing But Peace. Prachtige titel vind ik dat van Christian Torzager van het label Phoenix Muziek niet allemaal eh, meelezen. Dat kan natuurlijk op de website van CFM Zandvoort. Ga even naar Música Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Shanti, Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti van Nadama. Hele mooie muziek. Eh, met lekkere lange nummers ook. Van Malimba.com, Malimba Records. Ik ga afsluiten met een, uh, ja, wat we dan noemen, een oudje. Een oudje, deze idee van Anthony Boost. Een eh, Engelsman levend in Antwerpen. En die heeft verschillende CD's gemaakt. Omdat het label van Easy Digit Music. Een label wat niet meer bestaat. Nou, tenslotte luisteren naar Science Day, Modaven. Mijn naam is Ben Ofeug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio 750. Graag tot de volgende keer, dag.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 2000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. De supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten zijn vanavond geïnformeerd over de overname. Waarschijnlijk wordt het nieuws morgen officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn. Gemeenten hoeven bouwplannen niet langer voor te leggen aan een welstandscommissie. Ze krijgen de vrijheid om zelf te bepalen of dat nodig is, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. In een welstandscommissie zitten meestal architecten. Die kijken bijvoorbeeld naar de bouwmaterialen die worden gebruikt en of de bouwplannen passen in de bestaande omgeving. Donner werkt samen met minister Schult van Hagen aan een wet die het toezicht op de welstand moet vereenvoudigen. De Belgische koning Albert heeft formateur Di Rupo gevraagd om door te gaan met zijn pogingen een regering te vormen. De koning wil dat de zes beoogde coalitiepartijen toch proberen om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Di Rupo, die eergisteren zijn ontslag indiende, heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. In de Champions League hebben onder meer Barcelona en Arsenal zich geplaatst voor de achtste finales. Barcelona versloeg AC Milan met 3-2.